Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Leraren meegedaan aan een grote stakingsmanifestatie in de jaarbeurs. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De docenten protesteerden tegen de verhoging van het aantal lesuren en het inkorten van de zomervakantie. Volgens de Onderwijsbond waren zo'n 200 middelbare scholen vandaag dicht vanwege de staking. Minister Van Bijsterveld noemde dat ronduit onverantwoord van de stakers. De Onderwijsbond had de minister niet uitgenodigd voor de manifestatie in Utrecht. CDA, SP en GroenLinks hebben vorig jaar hun ledental het meest zien dalen. Het CDA verloor per saldo 7% van zijn leden. Maar ondanks het verlies blijft het CDA in absolute aantallen verreweg de grootste. De SP, die het in veel peilingen erg goed doet, zag het aantal leden afnemen met een klein 5%. Blijkt uit gegevens van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Grootste stijger was de Partij voor de Dieren. Die kreeg 6,5% meer leden. Tweede plaats van de stijgers in procenten staat D66. En derde is de SGP. In Hoge Zand in Groningen zijn valse biljetten van 50 euro in omloop. Afgelopen dagen is er al zeker 10 keer aangifte gedaan. In de meeste gevallen werden kleine aankopen gedaan om zoveel mogelijk geldig wisselgeld terug te krijgen. Volgens de politie zijn de valse biljetten makkelijk te herkennen. Papier is anders en de serienummers zijn veel feller van kleur dan die op de echte 50 euro biljetten. Reddingswerkers die het wrak van de Costa Concordia onderzoeken zeggen dat het uitgesloten is dat er nog overlevenden worden gevonden. Tot nu toe zijn 16 doden geborgen en 16 opvarenden worden nog vermist. Dat betekent dus dat het totaal aantal doden uiteindelijk zal uitkomen op 32. Kleine twee weken geleden liep het cruiseschip op de rotsen en kapseisde kort daarna. Het ongeluk gebeurde ruim 130 kilometer ten noordwesten van Rome. Het weer bewolkt en regenachtig. Temperatuur rond de 4 graden in het noordoosten, 9 in het zuidwesten.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1brugge 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen en Zoeterwouder en de a 6. De A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 6. En verderop voor knooppunt Vaanplein nog eens 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt 4. En richting Hoek van Holland voor het knooppunt een klein polderplein 4 kilometer, ligt olie op de weg, de rechte reishok is dicht.